Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Je energierekening gaat volgend jaar naar beneden, want de details zijn bekendgemaakt over het energieplafond. Dat is het plan van het kabinet om mensen te helpen met hun hoge rekeningen. Collega Ewart Kiewit in Den Haag heeft de definitieve plannen inmiddels gezien. Ja, het plafond wordt wat ruimer en de prijs wordt wat lager. En dat is inderdaad eh, zodat er meer mensen op vooruit gaan, want dat was de kritiek. Eigenlijk meteen al na de presentatie eh, van de plannen op Prinsjesdag, dat er toch te veel mensen niet echt zouden profiteren. Vanaf januari januari betaal je een jaar lang nog maar 40 cent per kilowattuur energie... en 1,45 euro voor een kubieke meter gas. Is niet oneindig, er zit dus een plafond aan... maar eigenlijk gaat iedereen het wel merken op zijn energierekening. Een hoop snotterende mensen zitten thuis met corona. Volgens het RIVM is de corona-najaarsgolf begonnen. Vorige week zeiden ze al dat die golf eraan zat te komen. In een week tijd is het aantal geregistreerde coronabesmettingen... met ruim de helft toegenomen, naar zo'n 19.000. Op de Tilburgse kermis is een ritje op een pony er niet meer bij. Een meerderheid van de gemeenteraad besloot gisteravond dat attracties met dieren er voortaan niet meer welkom zijn. Door de warme zomers hebben de dieren steeds vaker last van hittestress. En dat zielig, vindt de gemeenteraad. En het gaat zo slecht met de natuur in Australië dat de overheid een derde van het land zo wil inrichten dat planten en dieren beter kunnen worden beschermd. Het land trekt bijna 150 miljoen euro uit voor de plannen, maar deskundigen zeggen dat het veel te weinig is. En ze hebben meer kritiek, vertelt er wordt eigenlijk nu niet gekeken naar een aantal oorzaken van het uitsterven van dieren. Zoals bijvoorbeeld ontbossing. Dat komt heel veel voor in Australië. Eh, daarnaast worden er ook nog steeds nieuwe steenkolenmijnen en aardgasprojecten goedgekeurd. Dus oppositie en deskundigen zeggen ja als je dat niet eh, wil aanpakken dan is het een mooi plan. Maar de vraag of het ook eh, haalbaar is. In Australië worden ruim 1900 diersoorten met uitsterven bedreigd. Het weer nog een van zon en wolken, max 18 graden. Morgen begint ook zonnig, later wordt het grijzer met wat regen en een graadje of 20.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 like you Een beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker gezet Middag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle huishoudens krijgen in november en december 190 euro compensatie voor hun energierekening. is de rekening lager, dan krijg je dat bedrag toch. Daarnaast gelden per 1 januari prijsplafonds voor gas en elektriciteit... die gunstiger zijn dan gedacht. Bij Walibi in Biddinghuizen komt opvang voor 1000 tot 1500 asielzoekers. Het COA, het ministerie van Justitie en de gemeente Dronten... willen op die manier de drukte in Ter Apel verminderen. Rintje Ritsma is door schaatsbond KNSB aangesteld als bondscoach voor de teamonderdelen. Hij volgt Jan Koopmans op, die na de teleurstellende Olympische Spelen in Peking opzij werd geschoven. En het weer vanavond in het noordwesten wat regen. Morgen eerst zon, later op de dag regen en een graad of 20. whenever I call. call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. Baby. Could call me your baby girl. Baby. Tonight. down with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we can spend some uh-huh. time. Look, I need that real love talking Bobby it, And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not by everything. Than Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how up, so I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. flair. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. I could be your sunshine. Let me light the did I ever let you slip away?